Voor een avond met jou zou ik alles laten staan voor een keer. Echt niet meer. Wees niet flauw en stem toe in een enkel rendezvous voor een keer. biết mẹ con rất hân mê lại mà chung dễ lại vì ra lệ con rất hân mê lại mà chung dễ lại vì ra lệ la la la la la la la la la la zie ik jou en mij al staan voor een keer. Echt niet meer. Zeg nu ja, blijf bij mij, want de nacht is zo voorbij voor een keer. Echt niet meer. Kom, vlug met me mee, wij met z'n twee, blijf niet alleen. La la Voor een rond met jou zal ik alles laten staan voor een keer. Echt niet meer. En misschien dat ik jou na vanavond vragen zal blijf bij mij voor altijd. Kom, vlug met me mee, wij met z'n twee.